Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Turkije breidt de veiligheidsmaatregelen uit aan de grens met Syrië. Premier Davutoglu heeft dat aangekondigd na de bloedige aanslag in Suruc... waarbij zeker 30 mensen omkwamen en er zo'n 100 gewond raakten. Het doelwit van de aanslag was een bijeenkomst van vooral Koerdische jongeren... over de wederopbouw van de Syrische stad Kobani. Turkije gaat ervan uit dat terreurgroep IS achter de aanslag zit. De landen van de Europese Unie zullen 32.500 bootvluchtelingen opvangen die nu in Italië en Griekenland zitten. Nederland vangt, zoals eerder beloofd, 2047 mensen op. Dat is besloten in Brussel, waar de EU vergadert over de migranten die voornamelijk via de Middellandse Zee naar Europa komen. Italië en Griekenland zeggen dat ze de toestroom niet alleen aan kunnen. De man die eind januari het NOS-gebouw binnendrong en een bewaker bedreigde... gaat in beroep tegen de straf die hij daarvoor kreeg. Tariq Z werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. Hij kreeg, die hij kreeg die straf voor gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Zijn advocaat zegt dat gijzeling niet bewezen is. Ook het OM gaat in beroep omdat het de straf te laag vindt. Wetenschappers gaan een nieuwe poging doen om intelligent buitenaards leven te vinden. Met de krachtigste radiotelescopen ter wereld zal tien jaar lang worden gezocht naar signalen van andere beschavingen. Boegbeeld van het project is de Britse natuurkundige Stephen Hawking. Er worden geen signalen uitgezonden, want er kunnen volgens Hawking wel eens buitenaardse levensvormen zijn die net zulke agressieve karaktertrekken hebben als wij. Het weer overwegend bewolkt, in de loop van de nacht kans op wat regen.